Nieuws van 7 uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Op Times Square in New York is een auto ingereden op voetgangers. Daarbij is volgens de brandweer één dode gevallen... en zijn zeker twaalf mensen gewond geraakt. Amerikaanse media melden dat de politie niet uitgaat van terrorisme. Er is iemand opgepakt. Volgens de nieuwszender CBS gaat het om een man van 26... die eerder al eens is betrapt op het rijden onder invloed. President Trump is van het incident op de hoogte gebracht. Energiebedrijf Engie heeft voor een kwart miljoen euro geschikt vanwege een ongeluk op een boorplatform in 2013. Op de Noordzee kwamen twee medewerkers om het leven door een explosie tijdens een reparatie. Volgens justitie had Engie meer moeten doen om ongelukken te voorkomen. Het energiebedrijf heeft de nabestaanden eerder al een schadevergoeding betaald en inmiddels betere voorzorgsmaatregelen getroffen. Een Fransman is veroordeeld tot acht jaar cel voor het neersteken van een lokale politicus in Zuidoost-Beemster in Noord-Holland. Hij moet haar ook 55.000 euro schadevergoeding betalen. D66-raadslid werd een jaar geleden bij haar huis neergestoken... toen ze de man betrapt op insluiping. Daarna ging hij er met de auto van het slachtoffer vandoor. Na een internationaal opsporingsbevel werd hij in België opgepakt. De Fransman zei dat hij drugs had gebruikt voor hij de vrouw neerstak. Inmiddels gaat het met de neergestoken politica weer redelijk. Minister Blok ziet niets in het toestaan van hoofddoekjes bij de politie... zoals het korps in Amsterdam heeft voorgesteld. Volgens Blok zijn geloofsuitingen niet te combineren met het uniform van een agent... dat neutraliteit moet uitstralen. De Amsterdamse politie hoopt door hoofddoekjes toe te staan... meer vrouwen met een migratieachtergrond aan te kunnen trekken. Het weer. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt... en trekken er een paar buien over het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen wisselen bewolkt en een enkele bui met vrij veel wind en 16 tot 20 graden.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 De A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld 6 kilometer door een ongeluk. De rechterreis ook is dicht. Dat kost je een kwartier. Bij eh, Amsterdam op de A10 aan de zuidkant van de stad richting Den Haag... tussen de knooppunten Watergraasmeer en de Nieuwe Meer 8 kilometer en ook een kwartier vertraging. A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos 7. Kost je een klein half uurtje. En de nasleep van een ongeluk op de A16 vanmiddag eh, richting, eh, eh, richting Breda bij Rotterdam. Eh, veroorzaakte veel, veel files op eh, de snelwegen rond Rotterdam. Vooral op de N210 richting Rotterdam staat het nog vast. Tussen de Algera-brug en de aansluiting met de A16 3 kilometer. En dat kost je een half uur extra. Op eh, de N305 van Almere naar Dronten. Daar staat tussen de snelwegen A6 en A27 3 kilometer file.